Jobboot met het NOS Journaal. ABN AMRO is bij beursgang 4 miljard euro meer waard dan minister Dijsselbloem eerder noemde. Dat schrijft het Financiële Dagblad. De staatsbank moet 17 tot 19 miljard euro opleveren... terwijl de minister in mei nog rekening hield met een opbrengst van 15 miljard euro. De verwachting is dat ABN AMRO half november naar de beurs gaat. Alle scholieren moeten in dezelfde twee weken meivakantie krijgen. Dat wil staatssecretaris Dekker. Hij zegt dat hij veel klachten krijgt van ouders over de huidige meivakantie. Eén week wordt vastgesteld door het ministerie, maar de tweede week mogen scholen zelf kiezen. Volgens Dekker is dat een ramp voor gezinnen met kinderen op verschillende scholen. Dekker doet nu onderzoek naar de gevolgen van een vaste meivakantie voor iedereen. De Europese leiders zijn positief over het voorlopige vluchtelingenakkoord van de Europese Commissie met Turkije. Daarin is afgesproken dat Turkije 3 miljard euro krijgt om zijn vluchtelingenkampen te verbeteren. De commissie hoopt dat vluchtelingen daardoor minder snel doorreizen naar Europa. EU-president Tusk spreekt van een grote stap in het vinden van een oplossing voor de vluchtelingencrisis. Steeds meer mensen betalen hun zorgverzekering niet. Eind vorig jaar waren het bijna 300.000. Dat zijn mensen die minimaal een half jaar achterlopen met betalen. In 2010 waren dat er bijna een kwart minder, meldt het CBS. Vooral jongeren zijn vaak te laat met het betalen van hun premie. Onder de wanbetalers zijn ook veel mensen met een laag inkomen en mensen die in de bijstand zitten. Voorzitter Joustra van de Onderzoeksraad voor Veiligheid denkt niet dat de daders van de aanslag op vlucht MH17 nog worden gestraft. In de Volkskrant zegt hij dat landen niet staan te trappelen om mensen uit te leveren. Daarmee doelt hij onder meer op Rusland. Volgens Joustra zijn de Russen bang voor het onderzoek naar de schuldvraag... waar het Openbaar Ministerie mee bezig is. En dan het weer, bewolkt met in het noorden wat regen. Later vanmorgen in het hele land regen. Pas vanavond droger. Het wordt vandaag 7 tot 11 graden. Morgen op steeds meer plaatsen droog en vooral zondag wat vaker de zon. En ook hogere temperaturen. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Hokka van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar staat tussen knopend Hoek en Sloten 7 kilometer na een ongeluk. Bij Sloten zijn twee rijstoken dicht. Op de A7 Hoorn richting Zandam. 5 kilometer file tussen Purmerend Noord en de afrit Warmer.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 Gaan we niet doen, want eh, we willen een klein beetje variatie in het eh, programma houden. En dat kan ook prima dankzij Anita O'Day met Richard Rogers. die hebben het over Bewitched, Bothered en Bewildered. Dat is een nummer waar u weer eventjes lekker mee kunt bijkomen. But a fool can have his charm I'm in love and don't I show it Like a baby, in arm Love's the same old sad sensation Lately I've not slept a wink Since this half baked imitation Put me on the blink beguiled again The simpering, whimpering child again Bewitched bothered, and bewildered Am I I couldn't sleep and I wouldn't sleep When love came and told me I shouldn't sleep bothered and bewildered am I. I lost my heart, but what of it? He is cold, I agree spring ra ra bewildered Bewildered am I I'm vexed again Perplexed again Now I'm oversexed again And eh, Rita O'Day. Bewitched, bewildered. En eh, daar hebben we natuurlijk van genoten. En, eh, misschien gaat u vanmiddag wel eh, met dat mooie weer eventjes langs het strand wandelen. Nou, daar heb ik een aanvullende stukje... Ja, hoe zeg je dat? Als je langs het strand wandelt. Een aanvullend stukje ondersteuning, zo zou ik het willen noemen. Dat wordt verzorgd door meneer, meneer Ekkerbilk... En eh, ook al ben je vreemdeling langs het strand, dat maakt allemaal niks uit. Strangers on the Shore. Sir Eckerbilk verzorgde voor ons eh, de vreemdelingen langs de kust. Nou, als je de Noordzee kust, luisteraars... Ja, dan heb je gegarandeerd een, nat pak. En dit is een uh, jazzwalsje. wie kan het mooier spelen dan Toet Stielemans? Blue Set was dat, luisteraars. My Baby Just Cares For Me kent u van Nina Simone. Maar ook uh, Michael. Nee, George Michael, zo moet ik het zeggen. Die zingt erover. Luister maar. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. and roses. Baby, don't care for, you care for high tone places. Elizabeth. Simone, eh, My Baby Just Cares For Me. En nu, ja, u zult het niet geloven, uitgevoerd door een eh, popmuzikant... Eh, George Michael, maar die man heeft zoveel in huis. Die kan eigenlijk van alles zingen. Dat is echt wonderbaarlijk. Voor de liefhebbers een stukje Dixieland. van eh, Peter Schilper wordt, natuurlijk de Dutch Swing College Band met At the Jazz Band Ball. Ja, heerlijke muziek. Jazz, uh, nou, Dixieland moet ik zeggen natuurlijk. Oh ja, voor de liefhebbers heb ik dat gedraaid. Matt Dusk, ik weet niet of die naam u, nou, u iets zegt, maar hij, hij lijkt een beetje op Michael Bublé, maar het is hem niet. En hij heeft het nu over All The Way. En hij valt onder de categorie groeners, hè? Zo noemen ze die zangers zoals Frank Sinatra, Michael Bublé, Matt Dusk, Tony Bennett, you name it. When somebody loves you, it's no good unless he loves you. All Happy to be near you when you need someone to cheer you all the way. Taller than the tallest tree is, that's how it's got to feel. deeper than the deep blue sea is. That's how deep it goes if it's real. When somebody needs you, it's no good unless he needs you could Orlean years, and for all the in-between years, come what may. Who knows when the road will lead us? Only a fool would say. But if you let me love you for sure I'm gonna love you. Oh. to feel deeper than the deep blue sea is. That's how deep it goes if it's real. verwarm nou niet met Michael Bublé, want dit was niet Michael Bublé, dit was Matt Dusk. En eh, wat mij betreft zou je veel meer van die man moeten horen. Natuurlijk eh, kunt u vanmiddag ook nog genieten van live muziek in Zandvoort zelfs, ja. In de krocht, daar treedt eh, Erik Timmermans op met weer twee muzikanten die hij om zich heen heeft verzameld. Dan heb ik het over Erik zelf natuurlijk op bas Peter Lichtermoed viool. Hij is eh, te gast vanmiddag. En hij wordt eh, ook eh, virtuoos begeleid door Jean-Louis van Dam. En dat, je kent u natuurlijk ongetwijfeld van zijn prachtige pianospel. Hij speelt ook accordeon. Die man is eigenlijk allround op de toetsen, zou je kunnen zeggen. Vanmiddag in de krocht vanaf twee uur. Dus genieten met het trio. Ik noem het vanmiddag maar even het trio Peter Lichtermoed. Nou, uh, ja, live muziek. U kunt er allemaal van genieten, luisteraars. Pluk de dag, zou ik zeggen. Ja, tik een eitje. <laughs> Nou, take ten. Even tot 10 tellen als je boos wordt. Dat doet Paul Desmond ook, luister maar. Geïnspireerd door eh, Dave Brubeck met Take 5 dus is dit eh, dus Take 10. Take 10. Nou, ik zei het net al, een eh, variatie op eh, Take 5 van Dave Brubeck natuurlijk. Ja. Een eh, geheimzinnige combinatie nu wordt vertolkt door Randy Crawford. A Secret Combination. to lock away your love. I've got a standing obligation, never to change it, cause then I'd lose. Cause then I lose Dam herkte mijzelf, Ray Charles. in the morning, fever all through the night. satellites Maar hij heeft uh, goed gezelschap, Natalie Cole.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 Fever isn't such a new thing. Fever started long Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. I'll give it fever. Fever, fever, fever, yeah. When we kiss it, fever without in you. Oh, fever, fever I'm, I'm a fire. fire. Fever, fever, yeah, I burn for truth. fever. That's right, be it Fahrenheit or centigrade. They give you fever. Ooh, ooh, ooh, when you kiss them, fever, if you live, you learn. Fever, tell you sizzle. Fever. What a lovely way to burn. Uh-huh, what, a lovely way, to burn. Yeah. I tell you, what a lovely way to burn. All right, now, lovely way to burn. I like that. what a lovely way to burn. <laughs> you ain't right, Ray. Ja, hele nou, eer voor Nathalie eh, Cole om te mogen zingen met eh, het fenomeen Ray Charles. Mensen die eh, van Hammond muziek houden, ik heb goed nieuws voor u. Want als u straks gaat lunchen en misschien neemt u wel een broodje kroket... dan reik ik u nu wat mosterd aan. Geen mosterd na de maaltijd. Swinging mosterd, Het Rob Mosterd Hammond Trio. Nou, de groep eigenlijk. Zo is het. Ja, dat gaat swingen hoor mensen. stil blijven zitten, jongen. Zeg. dat was swingen met het, eh, de Rob Mostert Groep. groep eh, met een eh, fenomenaal stukje hemmend werk natuurlijk. Voor de liefhebbers. Frank Sinatra toen hij nog leefde, die ging elke zondagochtend ging hij, ja, natuurlijk naar de kerk. Maar ja, af en toe dan versliep hij zich. En dan, dan zei hij het volgende. getting married in the morning. We gingen nog trouwen ook. Down the bells are gonna chime. We'll have a whopper. Pull out the stopper. Get me to the church on time. I got to get there in the morning. Spruced up and looking in my prime. Girls come and kiss me. Say that you missed on time. If I am dancing, roll up the floor. If I am whistling, out the door. I'm getting married in the morning. Ding, ding, dong, they're gonna chime. Don't lose your compass. Kick up a rumpus. Get me to the church. klonk ook als een klok. En ik weet niet met wie die ging trouwen eh, destijds. Misschien wel met Diane Washington. Want eh, ja, Diane Washington eh, samen met Noel Coward... die zongen destijds al I'm Mad About A Boy. Nou, misschien werd daar Frank Sinatra wel mee bedoeld, luisteraars. Ik zou het zo niet weten, maar het kan best wezen, hoor. Dan nou, wonder men toch de wereld niet uit, hè?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 Although I'm quite aware that here and there are traces of the care diversity of misery and joy. I'm feeling quite insane and young again, and all because mensen houden van de dag. Andere mensen weer eh, houden van de nacht. Nou, ik weet niet waar uw voorkeur naar uitgaat. Maar in ieder geval luistert u vanmorgen naar uh, eh, ZFM Zandvoort, de Radio Zandvoort. En daar ben ik heel blij mee. misschien eh, toch wel, geef mij maar een nacht. Zou zomaar kunnen natuurlijk. Helben Eckeley. Lekker relaxed, maar wel zwingende muziek. Eh, in de krocht in Zandvoort. Vanmiddag Erik Timmermans met eh, Jean-Claude. Eh, ik moet hier niet Jean-Claude zeggen. Ik moet, <laughs> kom ik daar toch weer bij. Jean-Louis. Zo moet ik het zeggen. Jean-Louis van Dam. Peter Lichtenhoed, viool. Erik Timmermans op barst genieten vanmiddag in de, in de krocht in, uh, in Beverwijk. Ik ben alweer, eh, eh, luisteraars, aan het eind van het programma ZFM Jazz gekomen. En nou, we gaan er sportief uit. Langs de lijn. Langs de lijn van de kust. En nogmaals, als je de Noordzee kust, hoor je nat, hè? Een hele fijne zondag. Dank voor het luisteren allemaal. En eh, wat mij betreft tot, eh, tot de volgende keer bij ZFM Jazz.